Goedemorgen, mijn naam is Ties en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna alle vrouwen die een spiraaltje laten plaatsen hebben pijn als dat gebeurt. En bij de helft is de pijn zelfs ernstig tot ondraaglijk, zegt de club die het heeft laten onderzoeken. Voorheen werd vaak gezegd dat dat een hele kleine groep was. En wij zien in het onderzoek dat dat eigenlijk niet zo is. Dus dat eerder een uitzondering is als er niet veel pijn is. Ook zien we dat de pijn langer aanhoudt dan eh, ja, vaak gezegd wordt. Hè? Van nou het is heel kort, daarna heb je een goed anticonceptiemiddel. Eén op de drie vrouwen had ernstige pijn in de eerste uren na plaatsing. Nou, sommigen hadden zelfs twee dagen of langer pijn na de plaatsing. En dat is niet nodig, zegt ze. Ze hoopt dat er beter wordt gekeken naar verdoving... of andere manieren om de pijn te bestrijden bij het laten zetten van een spiraaltje. De Europese Unie gaat de sancties tegen Syrië stap voor stap opheffen. De buitenlandchef van de EU zegt dat Europa het land graag wil helpen bij de wederopbouw... na de val van dictator Assad. Ze benadrukt wel dat de strafmaatregelen opnieuw kunnen worden ingevoerd... mocht daar reden toe zijn. Het Westen blokkeerde jarenlang Syrische handel vanwege het moorddadige regime van Assad. Amerikanen zien binnenkort op Google Maps de Golf van Amerika staan bij de Golf van Mexico. Donald Trump heeft aangekondigd dat hij de zee officieel een nieuwe naam geeft. Mexicanen blijven gewoon Golf van Mexico zien staan op Google Maps. Hier in Nederland komen waarschijnlijk beide namen te staan bij de Golf van Mexico slash Amerika. Maanden na zijn schorsing heeft de Engelse oud-scheidsrechter David Koet van zich laten horen. De topscheids werd geschorst, geschorst omdat er beelden van hem verschenen... waar hij een forse lijn kook wegsnoof tijdens het EK. Eerder liet hij zich behoorlijk negatief uit over oud-Liverpool-trainer Jurgen Klopp. De Britse krant The Sun heeft een exclusief interview met Koet... waarin hij zijn excuses aanbiedt. First thing that I want to do is, uh, is apologize to anybody who offended by, um, by actions. I recognise that they um, they fell well short of standards that are expected of a top level referee. Niet wat je mag verwachten van een topscheidsrechter, zegt hij. Ook vertelt David Koet dat het niet goed met hem ging in die tijd. Hij valt op mannen en probeerde dat te verzwijgen in de voetbalwereld. Het weer in het noorden van het land zien we nog wat zon. Verder wordt het een grauwe dag met in de loop van de middag steeds meer buien van het Zeeland. Het kan ook flink waaien bij een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 find a lover I can find a friend I can have security until the bitter end Anyone can comfort me with promises again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 still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 opnieuw vergeven. Stil, het is zo stil hier alleen.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 是吗？ zonder jou ben ik alleen. van Zandvoort, op 106.9 to give their love.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 al in oktober.